Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse Republikeinse Partij doet twee van zijn eigen vertegenwoordigers in het congres in de ban. Ze worden niet meer gesteund bij hun herverkiezing. De twee hebben kritiek op oud-president Trump. Ze zitten als enige republikeinen in een commissie die de bestorming van het kapitool onderzoekt. Na die bestorming stemden ze beide voor het afzetten van Trump. Die had volgens de twee zijn aanhang opgehitst. De Republikeinse Partij zegt dat ze hebben meegedaan aan een voor door democraten geleide vervolging van burgers... die een legitiem politiek debat nastreefden. Tot nu toe hebben 50 mensen zich bij het Isala ziekenhuis in Zwolle gemeld na een oproep. Het ziekenhuis wil graag weten of er meer kinderen zijn verwekt met het eigen zaad van gynaecoloog Jan Wildschut. Tot nu toe zijn er zeker 47 donorkinderen verwekt met zijn sperma dat gebeurde tussen 1981 en 1993. Er komt een verbod op lode leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra, zegt minister De Jonge. Hij volgt een eerder advies van de Gezondheidsraad op. Die oordeelde ruim twee jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik. Vooral voor baby's en jonge kinderen. Daarom riepen de grote steden ook al op tot een verbod. En dit weekend rijden er minder treinen. De NS heeft last van personeelsproblemen door coronabesmettingen en quarantaineregels. Daarom rijden er op diverse trajecten minder intercities en sprinters. Het spoorbedrijf heeft al langer te kampen met personeelsproblemen door corona. Daarom wordt de dienstregeling vanaf maandag verder afgeschaald. Vanaf 21 februari rijdt nog 85% van de treinen. Het weer, het koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land een graad of drie. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. S'avonds vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of zeven en het waait stevig. Zondag bewolkt en nat, met vooral in de middag kans op natte sneeuw.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 I'm here again. I tell you I'm here again. tv-seks Geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panasje en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Net die meisjes voelen dit Ook die meisjes lopen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Net die meisjes voelen dit Zelfs ook die meisjes lopen dit club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Ook die meisjes roepen dit Net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit Met die meisjes voelen dit Zelfs ook die meisjes wordt heter Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Immoralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, lak en kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit.